Freddy van met het NOS-journaal. Anders Breivik heeft in de rechtbank een verklaring voorgelezen van 13 A4'tjes over de aanslagen in Oslo en op Utoya vorig jaar. Ze zeggen dat ik gek ben, maar ik heb de spectaculairste aanslag gepleegd in het Europa van na de Tweede Wereldoorlog, liet hij weten. Vandaag is de tweede dag van het proces tegen de massamoordenaar. Breivik zei dat hij de aanslag opnieuw zou plegen als hij de kans kreeg. Volgens hem had de Noorse bevolking gevraagd moeten worden of ze een multiculturele samenleving wilden hebben. De verklaring wordt niet op tv uitgezonden. Het internationaal strafhof ICC is dicht bij een akkoord met de Libische autoriteiten om Saif al-Islam toch in Libië te berechten. Dat meldt de BBC. De discussie over de zaak loopt al sinds november toen de zoon van Gaddafi werd gepakt. Het strafhof volgt nu toe vroeg tot nu toe om de uitlevering van... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen de afrit Kastrikum en Akersloot 2 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen.